Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. een man uit Purmerend is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel... voor een aanslag op een woonboot in Wormer in 2015. De bewoner kwam daarbij om het leven. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Al eerder werd bekend dat de dader zich had vergist. De bom was bedoeld voor de bewoner van een andere woonboot. Die zou de zus van de dader hebben misbruikt. Naast de celstraf moet de man ook 200.000 euro betalen aan de vrouw die zwaar gewond raakte. De staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof dat Nederland aansprakelijk is voor de dood van ongeveer 350 mannen in Srebrenica in 1995. Het zijn mannen die destijds op de compound van Dutchbed werkten en door Nederlandse militairen werden overgedragen aan de Bosnische Serviërs. Het hof bepaalde eerder dat Dutchbed had kunnen weten dat de mannen gevaar liepen voor hun leven. De Bosnische Serviërs vermoorden inderdaad de mannen later samen met de duizenden anderen die ze in Srebrenica hadden opgepakt. In een onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's... heeft de politie invallen gedaan in Nederland, Spanje en Cyprus. Een man van 69 uit Bussum en een van 63 uit Hilversum zijn de hoofdverdachten. Beiden hebben een vermogen van meer dan 1 miljoen euro... waarvoor ze geen logische verklaring hebben. De politie kwam hen op het spoor doordat ze grote sommen geld opnamen met creditcards van buitenlandse rekeningen. Een derde man, een 36-jarige Nederlander die op Cyprus woont, zou de mannen hebben geholpen. Het weer. Het is droog met vooral in het westen en zuiden geregeld zon. Het is zo'n 18 graden. De rest van de week is het rustig en vrijwel droog weer. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep, 6 kilometer. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Haven en Almere Buiten-Oost... 20 minuten op onthoud. De A15 dan Nijmegen-Gorkum tussen Echtelt en Knopendel. 14 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Lexmond 10 kilometer. A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Oud-Beierland. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar een kwartier op onthoud.